We will continue supporting Ukraine in the future. With whatever it takes. For as long as it takes. Until the day when every day is Independence Day in Oekraïne. Hoeveel F-16's het er precies worden en wanneer ze worden geleverd is nog onduidelijk. De piloten moeten nog training krijgen en in Oekraïne moet nog wat gedaan worden aan de infrastructuur. In het uitgaansgebied van Renesse in Zeeland is vannacht een 15-jarige jongen aangehouden. Volgens de politie had de jongen een horecabaas geslagen en een agent bedreigd met een mes. Bovendien bleek hij onder voorwaarden vrij te zijn. De jongen zit nu vast in de cel. Op het Hawaïaanse eiland Maui zijn specialisten druk met het identificeren van mensen die zijn omgekomen door de natuurbranden daar. Forensisch pathologen, röntgentechnici, vingerafdrukexperts en tandartsen zijn ermee bezig. Op het eiland zijn meer dan 100 doden gevallen en er zijn nog steeds honderden mensen vermist. En het is Sarina Wiegman niet gelukt om met Engeland wereldkampioen voetbal te worden. De Nederlandse coach baalt. Nee, ja, goed. Eh, we hebben de finale verloren. En dat is natuurlijk heel teleurstellend, dat doet pijn. Eh, dat kan natuurlijk tegen een tegenstander als Spanje. Eh, we hebben er alles aan gedaan. Eh, ik denk dat Spanje gewoon net iets beter was. We hebben nog wel kansen gehad. Zij ook, maar Spanje was net wat beter. En dat land is voor het eerst wereldkampioen. Het werd 1-0. Dan, het is het weer, het is zonnig en het blijft vanavond ook nog lang zo. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden.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 Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no des más que hielo.